12 uur. met het NOS Journaal. Meerdere regeringsleiders hebben de Britse premier Johnson beterschap gewenst... nu hij met het coronavirus op de intensive care is opgenomen. Premier Rutte twittert dat het kabinet Johnson, zijn familie en het Britse volk... veel sterkte toewenst in deze moeilijke tijd. Ook de Franse president Macron, de Duitse bondskanselier Merkel... en de Amerikaanse president Trump hebben laten weten dat ze aan Johnson denken... De Britse premier werd afgelopen dag naar de intensive care gebracht... omdat zijn toestand verslechterde. Hij zou nog wel bij bewustzijn zijn. Komend weekend worden een aantal toeristische plekken en landweggetjes afgesloten... voor motorrijders en wielrenners, hebben de veiligheidsregio's afgesproken. Afgelopen weekend veroorzaakten zij op een aantal plekken overlast. Tuincentra en meubelboulevards mogen met Pasen gewoon open zijn... maar moeten de stroombezoekers wel reguleren en afremmen. In Denemarken worden de coronamaatregelen versoepeld. Crashes en basisscholen mogen vanaf 15 april weer open. Volgens de Deense premier Frederiksen is het nodig om voorzichtig te beginnen. Ze zegt dat de gebouwen alleen opengaan als de situatie stabiel blijft. De Italiaanse premier Conte heeft een economisch steunpakket aangekondigd... ter waarde van 400 miljard euro. De helft is voor de interne markt, de andere helft voor de export. Het geld is onder meer bedoeld voor belastingvrijstellingen. Bij een woningbrand in Tilburg is afgelopen avond een dode gevallen, meldt de politie. tweede slachtoffer van de brand in het Raadjeshuis... is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hun identiteit is nog onbekend. Er zouden nog meer mensen in het huis aanwezig zijn geweest... die de brand zelf wisten te ontvluchten. De oorzaak van het vuur, dat mogelijk is ontstaan op de zolder van het huis... is nog onduidelijk. Het weer vannacht droog en opklaringen bij een temperatuur tussen de 7 en 11 graden. Morgen droog, volop zon. Bij weinig wind wordt het dan 17 tot 21 graden. Ook de dagen daarna verlopen droog en zonnig.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 Day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day. be headline news from HDVI. A new energy source has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today, no fatal car crash, and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world.